wil opnieuw onderhandelen over de stikstofmaatregelen. D66 ziet dit niet zitten. Die wil gewoon doorgaan met de plannen die er liggen. Om te voorkomen dat het CDA uit de coalitie stapt en het kabinet dus valt... is er nu besloten om te wachten totdat er nieuwe provinciebesturen zijn... vertelt premier Nadat de colleges gevormd zijn in de staat, zodat je ook weet wat staat er in de collegeprogramma's. Als we ook veel meer weten eh, na het zoveel mogelijk afsluiten van het landbouwakkoord. En ook alle regelingen die op dit moment in voorbereiding zijn voor boeren. Als we daar meer over weten, dan willen zij opnieuw praten, opnieuw onderhandelen over die stikstofafspraken. Dat zal dus niet de komende weken zijn. Dat zal, als ik zo naar het CDA luister, eerder later zijn. Wellicht wel voor de zomer. Volgens Rutte gaat het kabinet ondertussen wel gewoon door met het stikstofbeleid... maar wordt er wel gewacht op wat er in de provincies gebeurt. De veelbesproken influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan... zijn vrijgeluid uit de Roemeense gevangenis. In december vorig jaar werden de twee broers opgepakt... op verdenking van aanranding, uitbuiting en mensenhandel. Hun voorarrest werd meerdere keren verlengd... maar nu mogen de twee broers hun zaak thuis afwachten... maar wel in huisarrest. En stel je bent gek van alles dat met lege voertuigen te maken heeft... maar je kunt ze niet zien omdat je blind of bijna blind bent. Daar heeft de middelbare school in Brabant... waar alleen maar kinderen met een gezichtsbeperking op zitten, iets op bedacht. Je gaat gewoon een middagje naar een vliegbasis om te voelen. Ja, een soort metaalgeheel met allemaal bobbeltjes en allemaal strepen. En, en hier voel je een stuk glas. Lijkt wel een soort raam. En nog een stuk glas. En hier, dit lijkt wel een soort koepel. En dit lijkt mij een van de wieken. Uiteraard mochten ze na het voelen ook een rondje maken in de heli. Krijg je nog het weer? Vanavond trekken er regenbuien over het land en het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen eerst ook nog regenachtig. Later wordt het droog bij een graad of 11.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 It doesn't matter how long. If you wasn't down from now on, you'll be around to count on this feeling. Put you down with the program like I am. So just dance till you feel how I feel now. Sweet tea's cold rocking the crowd. Turn up the music. I'm a fanatic. Make it heard from basement to attic. talking about? Hmm? What you talking about? What you talking about? Hmm? I see your lips moving, but what you talking about? I see your lips moving, but what you talking about?